like an angel. Like an angel. Walk like an angel. Like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. Mm-hmm. You fool me with your kisses. You like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yeah. Voor de Elvis-fans. Ja, dat zijn er nog heel veel trouwens hoor. Ongelooflijk eigenlijk. Want als je naar zo'n eh, Elvis-avond eh, gaat met eh, zo'n nep Elvis. Oh nee, een imitator. Oh nee, een... anders, hoe heet het eigenlijk? Maar goed, maakt niet uit. Bomvol de toko, ja. En niet helemaal onterecht natuurlijk, want Elvis heeft prachtige muziek gemaakt. Hier hoorde je een hele mooie antieke Devil in Disguise. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent bij het tweede gedeelte van mijn show. Gaat duren tot 12 uur. En ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt. En ja, dat je lekker blijft luisteren. Want we hebben echt heel leuke muziek in de aanbieding. Everybody was cold. dansje hadden ze eh, in de jaren 70 met eh, Carl Douglas. Kung Fu Fighting. Wie kan het niet herinneren? Jij niet? Oh, jij bent van na die tijd. Oké, oké, oké. Kan gebeuren. Ehm, wat ik je dan kan aanraden is eh, zo nu en dan eens te kijken naar onze televisiezender Go TV. Want eh, daar zie je dit soort videoclips voorbij komen. En dan weet je ook weer hoe dat ging vroeger. Was wel lach hoor met die Carl Douglas. Maar een paar hitjes, twee of drie of zo. En daarna was het weer totaal afgelopen. Maar Kung Fu Fighting was wel een hele grote knaller. Wereldwijd. Verder AHA en Take On Me. Straks eh, over een kwartiertje, dik kwartiertje. De reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan u op straat van... Hey, wie zou jij meenemen ja, om te gaan shoppen? Maar ja, misschien hebben ze al iemand bij zich waarmee ze graag zouden willen shoppen. Maar de antwoorden zijn toch wel verrassender dan dit. Je hoort het straks hier bij GoFam. lekker dreuntje hoorde je trouwens zojuist van ehm, Robert Miles samen met Maria Naylor. En One and One. Ja, was lekker om op te dansen, maar ja, op de zondagmorgen. Hmm, ik weet het niet. Misschien ben je aan het ontbijten of aan de vroege brunch. Lijkt me lekker trouwens. Ja, hartstikke goed. En verwennen we je oren gewoon met lekkere muziek. Maar ik wil je ook nog even wijzen op onze website. Toch even doen. Want er staat eh, heel veel nieuws op. Eh, het laatste nieuws vanuit Zeeuws Vlaanderen. Dus eh, zoek niet verder. Wil jij de laatste nieuwtjes? Ga dan naar onze website. www.go-rtv.nl Daar vind je echt alles. Doe door. to lose als het even kon. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, te kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet, papa Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop. Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen, handen thuis en lazer op. Heb u dat nou ook, meneer? Jawel, meneer. Precies als iedereen op een mooie Pinksterdag. Laat ze je alleen. morgen kan ze zwanger zijn. Het kan ook nog vandaag. Het kan van de behanger zijn. Of van een Franse zanger zijn. Of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet. Vader zegt pas op mijn kind dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet, vader is een nul. Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter het handje lopen kon op een mooie Pinksterdag. Is die van toepassing vandaag of niet? Samen nou ja. De zon. klopt, de dag klopt, maar het drama hopelijk niet. Ja. Leen Jongewaard. Je hoorde op een mooie Pinksterdag. En André van de Heuvel zong ook gezellig mee hier in de show. Ja, het is eh, tijd voor eh, de reportage van eh, Jeroen van Gent. <laughs> Ja, echt waar. Ehm, ja, Jeroen ging de straat op en vroeg aan mensen, zomaar willekeurige voorbijgangers... of zij een idee hadden wat ze zouden doen met zo'n dag als vandaag. Ga je dan winkelen? En met wie dan wel? Nou ja, Jeroen van Gent ging dus die straat op en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Goedenavond. Mag ik u wat vragen voor de radio, Kurt? Ik heb leuke lichtvoetige, van man bij het hond vragen. Man bij het hond vragen? Ja, dus geen ellende, geen politiek, geen, geen oorlog, weet ik voor allemaal. Maar leuke lichtvoetige vragen. Mag ik dat proberen bij Mag ik proberen, ja. De vraag is, wie neemt u nou het liefst mee tijdens een dagje winkelen? Oh. Ja, ik zeg, als ik zeg mijn vrouw, dan, <laughs> Niet? Of, ja. Jawel, jawel, jawel. Ik neem het liefste ehm, mijn moeder mee. Ja? Ja. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio Mag ik dat proberen bij u? Heel even. Dus geen politiek, geen ellende, maar gewoon leuke... Voor welke zender uh, Ik heb een flyer die ik u zou geven. Dan kunt u zien waar u op terecht komt met de antwoorden. Maar zal ik het proberen bij u? Wie neemt u het liefst mee tijdens een dagje winkelen? Nou ja, heeft u een bui, maar ik weet niet. Ja, nou, wij, wij, ik, ik ben een van de uitzonderingen waarschijnlijk die geen hekel heeft aan winkelen. Dus wij doen dat meestal samen. Eh, Aaron, mijn tweede zoon, die is er nu niet bij. Oh nee, oké. Maar die eh, houdt heel erg van winkelen. Vooral bij de kringloopwinkel. Daar, hij is heel goed om de mooie dingetjes eruit te pikken. Hij is bijna tien en eh, dat kan hij echt supergoed. Oké. Ja. Maar, eh, eh, eh, en dat is niet zo duur, zo'n kringloopwinkel. Dus dat zou moe kunnen, hè? Ja, daarom. hij, hij doet dat ook op woensdagmiddag. Als hij geen vriendje heeft of zo, dan vraagt hij ook van... Mam, zullen we vanmiddag lekker naar de kringloopwinkel gaan? En dan pikt hij daar rond de kerst. Had hij een hele mooie kerstrui uitgepikt. Maar soms ook andere dingen. Hij, ja, hij is echt goed in. Dus dat is hartstikke leuk. Dat doe ik graag. Goed voor de planeet. Absoluut. <laughs> maar ik ga nooit een dagje winkelen. Niet zelf? Nee, nee, nee, nee. Want ik heb een, mag ze zeggen, een bloedhekel aan winkelen. Ergens. Oh. De meeste mannen trouwens, volgens mij. En is het misschien juist gezellig om met meerdere mensen te zijn? Ja, nee, want ik, hou niet zo. Ik, als ik ergens een winkel binnenloop en ik wil het hebben, zeg ik nou dat wil ik hebben. Kassa, ja. wegwezen. Zakelijk. Ja. ja. Ja, ik heb het ook. een <laughs> beetje met oogkleppen op, zeg maar. Zoiets, ja, ja, ja. Ja, Die neem ik liefst mijn moeder mee. Zij uh, kent me heel goed en... Eh, ehm, en ik ken haar heel goed en eh, wij hebben het altijd ontzettend leuk. Dat is het leukste om te doen zo? Ja, vind ik wel. Ja vind ik wel. En dan is er ook een goede balans tussen eh, tijd voor jezelf en tijd voor haar. Want als ik met mijn kinderen ga shoppen, dan eh, ben ik voornamelijk eh, voor hen bezig. Ja, ja, ja, En als ik met mijn moeder ben, dan is het eigenlijk gewoon goed in balans. Dan is het goed. Ja. ja, dus alleen winkelen is gewoon voor u dan niet zo leuk? Minder. Vind ik, niet, vind ik minder gezellig. Ik, ik, kan het wel. Ja. Maar als je zegt, ik ga voor de gezelligheid. Want als je alleen gaat, dan ga je heel gericht. En winkelen is niet echt altijd gericht. Dus dan doe je dat voor de gezelligheid. En dan is dat leuker natuurlijk om met z'n tweeën te doen. Ja, dat wilde ik ook al vragen. Waarom iemand erbij? Gezelligheid. Ja, precies. Ja. Twee is beter dan Wie neemt u het liefst mee tijdens een dagje winkelen? Ja, dat is toch wel mijn moeder. Ja? Ja, zij weet precies mijn smaak en dan... Eh, Kijk ze lekker mee voor mij. Er staat iemand naast, die neemt u niet mee? Nou, hij, is niet zo. Eh, hij staat niet te springen om mee te gaan. Uw moeder, en ja, die, die, die, kan, ja, wat, die kan wel. Het kan ook heel kritisch zijn met winkelen. Ja, dat kan. Maar eh, soms is kritisch kritische blik niet erg. Nee. En eh, ze, weet, ja, ze weet mijn smaak, dus dat is alleen maar handig. Wat gebeurt er als u meegaat? Is dat erg? Of? Dan blijft hij buiten wachten. Dan blijft hij buiten staan. Blijft hij buiten wachten. Ja, Dan is het niet gezellig. Niet nee, dan zijn er twintig kledingstukken eh, aantrekken en dan maar eentje kopen. En dat duurt wel eh, te, lang wat mij betreft. Maar goed, er zullen meer mannen last van hebben. Dat ze daar niet zoveel zin in hebben. Ja, ja. Dank u wel voor de reactie. Dank u wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 Een van de minder bekende nummers van eh, ja, René Vroger. Hij is ook het met zijn zoon Donny. Nou, daar hebben we je maar weer mooi op getrakteerd vandaag op deze zondagmorgen. Eerste Pinksterdag natuurlijk. En Thelma Houston, Don't Leave Me This Way uit 1977. Wat een lekker nummer, je hoort het allemaal hier. Ehm, ja, ik was even op de agenda aan het kijken. Is er vandaag wat te doen? Maar er staat bij ons vandaag niks op de agenda. Er is wel morgen, zal ik maar zeggen, een eh, Scaldis Festival. Het tienjarig jubileum. Dat is interessant en ook erg leuk om eh, naar te gaan kijken en luisteren. Wil je daar meer informatie over? Ga dan naar onze website en ga dan naar agenda. Daar vind je alle activiteiten van de komende dagen. Weet je nog, jongens? Ja? Nou ja, degene die eh, deze generatie uh, ja, bemannen, bevrouwen, zal ik maar zeggen. Die weten nog hoe dit clubje eruit zag. Wonderlijke types uit Scandinavië. The Army of Lovers and Crucified. Hier bij uh, Och, het loopt alweer aardig tegen tijden van de show. Het is ja, zo'n eh, zes, eh, nee, 14 minuten voor 12 eh, alweer. Hier op mijn klok, hè. verder hoorde je iets moois van Fern Kinney. Together we are beautiful. Nou, als dat je gezegd wordt, dan is je dag natuurlijk helemaal goed. Ik heb weer iets heel bijzonders in de aanbieding. <laughs> ja, Lorne Green, ken die man? Hij was Pa in de serie Bonanza. En zoals vroeger ging, die tv-helden die gingen dan opeens zingen. Nou ja, zingen, Lorne Green en zingen. Maar hij maakte wel een heel grappig nummer. Ringo. They lie in boot hills all through the West. The outlaws, the gunslingers, the Billy the Kids, and worse. Say a fellow like the coward that shot Bill Hickok in the back. There's always one like that in every time of history. Most of them were varmints, but every once in a while, in one of them, there may have lived a man. He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night I saved the life of Ringo. I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo. One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame all through the west, they feared the name of Ringo. I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo. They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo. They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun and then he said to me, We're even, friend. And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo. Ringo, Ringo. I blocked the path of his retreat. He turned and stepped into the street. A dozen guns spit fire and lead. A moment later, he lay dead. The town began to shout and cheer. Nowhere was there shed a tear for Ringo. Ringo. The story spread throughout the land that I had beaten Ringo's hand. And it was just the years, they say, that made me put my guns away. But on his grave, they can't explain the tarnished star above the name of Ringo. de show. Je hoorde Lauren Green met Ringo en natuurlijk eh, Caro Emerald met Wake Up Romeo. Aan het einde van deze show. Ik ga er tussen, een Beetje vroeger dan normaal, maar ja goed. Eh, ik kan geen twee plaatjes meer achter elkaar draaien, dus dat gaan we maar niet doen. Hè. Ik wens je nog een hele mooie dag. En ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag. Dan alweer de 100. 38e aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Heb ik weer lekkere muziek in de aanbieding en een paar leuke onderwerpen. En als jij dan aan de andere kant van de radio zit, zal ik maar zeggen rondloopt, dan hebben we het gewoon weer gezellig met elkaar. Ik wens je een mooie zonnige dag. Geniet ervan. En eh, wat mij betreft tot volgende week zondag bij Leven en Welzijn. Tot sluit van de show M en popmuziek. Doei! say.